Van 9 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Minister Hennis van Defensie heeft Amerika nog niets toegezegd over een mogelijk grotere rol voor Nederland bij de aanpak van IS. Hennis sprak in Washington met haar Amerikaanse collega Carter over islamitische staat. Het kabinet worstelt al langer met de vraag of Nederlandse F-16's ook in Syrië moeten gaan bombarderen. Tot nu toe bombardeert Nederland alleen boven Irak. Volgens Hennis moet het kabinet de kwestie nog bespreken. De man die in de nacht van zaterdag op zondag werd doodgereden op de snelweg A76 was even daarvoor uit de auto gestapt. Hij had volgens de nieuwssite 1 Limburg ruzie gehad met anderen in de auto. Het slachtoffer is een man uit Oppicht Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. De man stapte uit in de buurt van Simpelveld. De rest van het groepje reed door naar huis. op de snelweg werd de man twee keer aangereden door een auto. Het OM wil dat poststukken naar het buitenland beter worden gecontroleerd op wapens en drugs. Steeds vaker stuiten de autoriteiten op buitenlandse luchthavens op illegale spullen in pakketjes en brieven uit Nederland. Vooral de handel in synthetische drugs gaat geregeld via de post. De autoriteiten in Australië wantrouwen inmiddels alle post uit Nederland. Elk Nederlands pakketje wordt uit voorzorg gecontroleerd. Om de illegale handel te voorkomen moeten volgens de OM meer afspraken worden gemaakt tussen de douane en de postbedrijven. Zo moeten de controles effectiever worden. Hoe, dat moeten ze zelf bepalen. Steeds meer kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Het zijn er nu 223.000, zegt het CBS. In 2009 kwam ruim 5% van de kinderen uit een gezin met bijstand. Nu is dat 6,5%. De meeste kinderen in de bijstand wonen in Rotterdam. En dan het weer, regen en in de oostelijke provincies ook kans op natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 graden in het oosten van het land tot 6 graden op Texel bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Vanwege het eh, regenachtige weer is het een, eh, een hele drukke ochtendspits geweest. De files lossen langzaam op, langzaam. Op een aantal wegen loopt het nog wel goed vast. Zoals de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude. 13 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En de A7 van Horen naar Zaandam tussen Avenoorn en Weidewormen 11 kilometer. En de A9 Alkmaar-Amstelveen staat eh, bij Beverwijk 4 kilometer en verderop tussen Vels en Badhoevedorp 10 A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 kilometer.